Dat heeft de Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov gezegd op een persconferentie. En daar hoort Nederland ook bij. Je hoort correspondent Iris de Graaf. Het is nog niet helemaal duidelijk wat hij precies bedoelt met die verregaande visumbeperkingen. Maar de kans is groot dat er helemaal geen visa meer afgegeven gaan worden. Toeristische visa bijvoorbeeld of werkvisa. Of dat dat alleen nog mogelijk is als je aan hele specifieke voorwaarden voldoet. Maar het zorgt er inderdaad voor dat Rusland eh, verder op slot gaat. Volgens minister Lavrov is het doel van Amerika en de bondgenoten om de economie van Rusland te vernietigen. In Leeuwarden stijgen de komende twee weken dagelijks ongeveer 30 gevechtsvliegtuigen op. Het gaat om een internationale luchtmachtoefening. De oefening was al gepland voordat de oorlog in Oekraïne uitbrak. Bij een illegaal hanengevecht in Mexico zijn 19 mensen doodgeschoten. Mogelijk gaat het om een drugsafrekening. De slachtoffers waren naar het hanengevecht aan het kijken... toen er ineens mannen in militaire uniformen met grote vuurwapens verschenen... die tientallen kogels afvuren. In Utrecht zijn ze druk bezig met een tijdelijke crisisopvang. De gemeente wil 200 asielzoekers overnemen uit het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Ze worden opgevangen in het oude gebouw van Holland Casino, vertelt verslaggever Vincent van Rijn. Binnen zie je nog altijd eh, van die metershoge gordijnen hangen, bedoeld om de speelzalen vroeger dan donker te krijgen. Dik tapijt zie ik nog op de vloer. En eh, als je door de ramen naar binnen gluurt, zie je ook nog de kassa staan en de garderobe. Het ademt hier nog wel een beetje casino. En ik begreep net dat er ook nog wel wat douches in zitten, voor het personeel vroeger dan. Maar dat er bijvoorbeeld nog geen bedden staan. Maar dat wordt nog geregeld. De vluchtelingen blijven maximaal een maand in het Oude Casino in Utrecht. En dan nog het weer op veel plekken zonnig. Vooral in het noorden wel wat bewolkt.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 Every time I've held you, I thought you understood. people say dagen dat ik alleen maar dacht aan jou. Waar zijn de dagen dat ik zei, ik hou van jou. En ik weet, we moeten praten, maar daar ben ik niet zo van. Stel het steeds weer uit tot later, tot het echt niet anders kan ik verzamel al mijn moed, kan er niet meer onderuit. Maar dan kijk je me aan en dan zwijg ik. Mijn hart is kapot, ook al lijkt dit bijna te mooi om waar te zijn. maanden deze rol. Ben mezelf al lang niet meer. En je hebt het zelf niet door, maar je speelt het met me mee. Jij bent alles wat ik zoek, maar toch is de liefde weg. Weet niet wat ik moet, oh, ben zo bang dat ik je kwijt. is het nu of nooit. Ik wil, ik zal voor. to be alone How does it feel by the end of the day? Are you sad because you're on? When they ask, I mention my baby girl in the interviews now. And I don't bring the problems from the 90s and the 2000s. There's no reason to have a friend or two now. Uh-uh. Cause the kid's ready to tell you how he feel in a few vows. Maybe I speak in general now. But girl, I'ma do whatever just to keep a grin on you now. Where I go, they wear bikinis in the winter too now. What you think about? Tan lines on the skin of you now and wouldn't I wanna spend a few thou? Huh? On uh, fifth five shopping sprees and them dinners to chow. I ain't concerned with other men with you now. Uh-uh. As long as when I up in you, you growl. And any dude with you, he better be a kin of you now. And I ain't jealous, it's the principle now. I'm so into you. passion. I would've traded it all in orderly fashion. A villa in Florida, we crashing just off the shore, so you can hear when the water be splashing. The drop top three in a quarter, we dashing. The flawless diamonds in the border, we flashing. The money we oughta to be stashing. I make sure every quarter be cashed. I can't really explain. My friends be thinking I'm slipping. These girls be thinking I'm tripping. What kind of weed be smoking? What type of drinks you be sipping? Sweet thing, just to think of you dipping. What had me with the blues so hard, you would think I was crippin' now. You relaxing in the bins, credit cards with no limits, so you don't worry about maxing when you spend. But since you been asking about the friends, how'd you like it if both our names had Jackson on the ends? Girl, the way you cook a steak uh-huh. Remind me of them strips and roof crisps You love my smile, no matter how chipped my tooth is With you, it ain't because my whips is ruthless So sit on chrome, dipped up deuces uh-uh. And you ain't flattered by Canary and VS dip taste uh-huh. How Cover ballers look dumb when they press you Fives and sixes, you don't let them count the numbers impress you uh-huh. Even though I was somewhat successful yeah. Me and a player was becoming too stressful But every since, the superwoman has come to my rescue My winter's been wonderful, my summer's been special by the same bar while the villa be painted. Just so we can get really acquainted. The love is real, there's no way it can feel like it's tainted, but I can't really explain it. Uh, yeah. other women than they are with you. We had a round of bad romances. They always miss the mark. So close your eyes now and take your chances. It's just another shot in the dark. It's just another shot in the dark nothing over And he left you with a broken heart Remember de hoofdpunten van het NOS-journaal. Rusland gaat de toegang tot het land voor burgers uit onvriendelijke landen beperken, waaronder Nederland. Minister Lavrov heeft een decreet aangekondigd, bedoeld voor landen die sancties hebben genomen tegen Rusland. Polen, Litouwen en Oekraïne hebben een Joint Investigation Team opgericht... om misdaden te onderzoeken die gepleegd zijn door Rusland in Oekraïne. De landen kunnen bewijs met elkaar delen over mogelijke oorlogsmisdaden en samen onderzoek doen. Chemiebedrijf 3M bij Antwerpen is verantwoordelijk voor verontreiniging met PFAS. Dat bedrijf moet alle schade vergoeden. Tot die conclusies komt een onderzoekscommissie van het Vlaamse parlement. En het weer vanavond opklaringen, morgen af en toe zon, later in het zuiden wat regen. En het wordt morgen 11 tot 14 graden. washing Het ritme van Aquí nadie te ve como yo te sarà un per la I'm dead. Zandvoort, op 106.9 CFFM two, one, two, testing, one, two, in the place to be.